Demonstranten gooien met stenen en hekken. De politie heeft een waterkanon ingezet. De Mars tegen Marrakesh, georganiseerd door Vlaamse Belang... van Philip de Winter en andere rechtse groeperingen... was in eerste instantie verboden, maar mocht later alsnog doorgaan. Er is ook een tegenbetoging. Daar doen ongeveer duizend mensen aan mee. De politie in Breda heeft vijf sekswerkers betrapt op illegale prostitutie. Het zijn vrouwen uit Nederland, Roemenië, Zweden en Marokko. Medewerkers van de politie deden zich volgens Omroep Brabant voor als potentiële klant... en lokten de vrouwen naar een hotel. In de auto van een van de vrouwen ontdekte de politie haar dochtertje van twee. De organisatie Veilig Thuis, die wordt ingeschakeld bij kindermishandeling en huiselijk geweld, is ermee bezig. Onder Uber-chauffeurs is een levendige handel in taxivergunningen. Honderden Uber-chauffeurs rijden daardoor onder de naam van iemand anders... en omzeilen zo de controles door Uber. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5. De frauderende chauffeurs betalen voor hun vergunning 75 tot 125 euro per week. Ze krijgen hun vergunning van bekenden, maar er wordt ook gehandeld via de app Telegram. Uber zegt in een reactie het beeld van veelvuldige fraude niet te herkennen... maar naar aanleiding van de reportage van AT5 wel bezorgd te zijn. In een verklaring zegt het bedrijf elke vorm van fraude af te keuren. FC Utrecht heeft de uitwedstrijd tegen Heerenveen op het nippertje gewonnen. Utrecht stond bij rust met 3-0 voor, maar uiteindelijk werd het 3-2. Voor FC Utrecht is het pas de tweede zege in een uitwedstrijd van het seizoen. Het staat nu vierde op ruime achterstand van Feyenoord. Het weer bewolkt en lokaal mist. Alleen in het noordoosten nog kans op wat sneeuw. In het zuidwesten kans op wat zon. Het is 2 tot 6 graden. Vanavond is vooral in het westen en noorden opnieuw kans op mist. De komende dagen is het wisselvallig.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 en stuur je allemaal fijne dagen en...